met het NOS Journaal. De commandant die in 1977 was betrokken bij de reddingsactie rond de treinkaping bij De Punt... bestrijdt de verklaringen van officieren die gisteren naar buiten kwamen. De voormalige militairen beweren dat de Molukse kapers niet gevangen genomen moesten worden... maar moesten worden gedood. Die opdracht zou zijn gegeven door toenmalig minister van Justitie van Acht. De commandant zegt in de Telegraaf dat het helemaal niet waar is. Hij coördineerde tijdens de kaping de reddingsactie van de bezette basisschool in Bovensmilde. Er zou geen enkele opdracht hebben gekregen om de kapers dood te schieten. De politie in Groningen heeft na een wilde achtervolging een automobilist opgepakt die met hoge snelheid door de stad reed. Agenten beschoten de auto in de buurt van de A7. De wagen kwam uiteindelijk bij een rotonde tot stilstand en daar werd de bestuurder opgepakt. Waarom de man zo gevaarlijk reed is nog niet duidelijk. Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië betreuren het besluit van president Trump... om zich terug te trekken uit het atoomakkoord met Iran. Het tegengaan van de verspreiding van kernwapens staat op het spel... zei de Franse president Macron. Het akkoord werd drie jaar geleden gesloten. Toen werd afgesproken dat Iran zijn nucleaire programma ging afbouwen... in ruil voor opheffing van economische sancties. Maar Iran ging gewoon door met het ontwikkelen van een kernwapen, zegt Trump... Hij heeft daarom de sancties tegen Iran weer opnieuw ingesteld. En België staat voor het eerst in vijf jaar niet in de finale van het Eurovisie Songfestival. Zangeres Senek hoorde niet bij de tien inzendingen die het wel haalden. Landen die het al weken goed doen bij de boekmakers zijn wel door, waaronder Cyprus en Italië. Donderdag is de andere halve finale. Dan is het de beurt aan zanger Whalen, die Nederland vertegenwoordigt.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 I seen ya, I seen ya, I seen ya standing in it every time. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? The color, the color, the color of your skin don't matter to me. As long as, as long as, as long as we can live in harmony. Yeah, yeah. I kinda, I kinda, I kinda like to be the president. The knocker, the knocker, the knocker, show you how your money. radio. Met ZFM.